9 uur. Door negens met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de ziekenhuizen en revalidatiecentra... doet mee aan de landelijke staking op 20 november. De organiserende vakbonden spreken van een overweldigend aantal. Het zorgpersoneel staakt voor een hoger loon en een betere cao. Het is volgens de bonden voor het eerst dat ziekenhuismedewerkers... een landelijke staking houden. Onder meer operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen zijn 24 uur dicht. Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de oprichting van een speciale antidrugseenheid. Ook komt er betere beveiliging voor rechters, officieren van justitie en advocaten. Minister Grapperhaus maakte in september al bekend dat er een speciale brigade moest komen die de drugscriminaliteit aanpakt... naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Dirk Wiersum in Amsterdam. De komende maanden moet de brigade worden ingericht met specialisten van de politie, de FIOT en de Koninklijke Marechaussee. De onderwijsvakbond Leraren in Actie heeft er dit weekend ruim 600 leden bijgekregen. Voorzitter Althuizen zei op BNR dat het ledental opliep van 1200 tot ruim 1800. Na aanleiding voor de groeispurt is het akkoord dat andere onderwijsbonden vrijdag met minister Slop hebben gesloten. Veel vakbondsleden zijn daar boos over en stapten daarom over naar leraren in actie. Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor onderwijs. In ruil ging de stakingsoproep van woensdag van tafel. De man die in Duitsland een lege fles uit een trein gooide... waardoor een peuter zwaar gewond raakte, is aangehouden. Het is een man van 31, hij is verhoord en voorlopig vrijgelaten. Vrijdag reisde hij mee in een trein waarin een feest werd gehouden meisje van twee kreeg op het station van Kamen bij Dortmund... een lege fles tegen haar hoofd die uit de trein was gegooid. Alle passagiers werden ondervraagd, waarna duidelijk werd wie de dader was. Het meisje is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar. Het weer vandaag buien, maar ook breekt de zon af en toe door... en het wordt een graad of 12. Komende dagen rustig weer, met kans op buien... en dan gemiddeld een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knoop het Rotterpolderplein. 8 kilometer. De weg is weer vrij. 4 kilometer file op de A10 bij de Koentunnel vanaf eh, Ring Noord.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 Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. maandag 4 november met de Bee Gees. Mijn naam is Walter Sans, ik ben nog tot 10 uur bij je. En we tellen nog steeds af, 181 dagen tot de Formule 1. En wat was het weer spannend gisteravond, echt super.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 En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt... Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij Ik zing een liedje voor Jeffrey werd verleid als een jonge man Ruil jij je brommer voor een tank Hij zei ja en daar stond hij dan Ver van de avonturen uit de brochure Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren Strijdend in de strijd die niet te zijn was Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed Gedood door de kogels van zijn kant Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn man Neem er een van mij dan en drink voor ze Hij zei proost Frans, maar zing voor me Zing een liedje voor me Frans Zing een liedje voor me Frans Ook al is het in het Frans Zing een liedje voor me Het leven gaat zo snel voorbij Dus zing en ik vergeet Zing een liedje voor me. Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf, is ze er wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen maar die is ook gestrest en zit in de AOW En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans Zing een liedje voor me Frans Zing een liedje voor me Frans Ook al is het in het Frans dat is hem helemaal tot het eind. Lange Frans en Telau. Kippenvel. Kippenvel hier bij ZFM. Waar het 17 over 9 is. En wij gaan gewoon door. Paul Garrick, How Long? Don't admit that it's part of a scheme. And I can't help but have my suspicion, babe. Well, I ain't quite as dumb as I seem. You said that you never intended to break up our scene in this way. Oh, there ain't any use pretending, babe it could happen to us in this way, but there Paul Carrick. How long? Een paar jaar geleden was hij nog op het Bevrijdingsfestival. Leuk artiest. Leuk concert ook. En wij gaan nu iets totaal anders doen. Earth, Wind and Fire. Night Dreaming. Die hoor je ook niet zo vaak. Hier bij ZFM waar het 20 over 9 is. Yeah. the sea. Maurice White, Philip Bailey, Ferdinand White en al die andere broers White van Earth, Wind and Fire. Night Dreaming was dat. En wij gaan nu door met Matt Bianco. Die heeft ook weer een nieuwe uit. En die is leuk. Is een, eh, volgens mij is het een cha-cha-cha. Maar als je dansles gaat dan zul je het wel weten. We Should Be Dancing. Matt Bianco hier bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Op maandag 4 november. Jenko en de New Cool Collective. En we blijven een beetje in de sfeer. Het is bijna half tien en dan weet iedereen het. Dan gaan we jazz draaien. Tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag heb ik een big band bij me. De NDR Big Band, Noord-Duitse Rundfunk Big Band heet het dan. Maar veel bijzonderer, eh, Django Deluxe is erbij, een het Rosenberg trio. En eh, Jacoto zingt. En Jacoto is een eh, Duitse zangeres. En die is echt ontzettend goed. En die heeft een nummer gemaakt, Stina. Samen met de Big Band en Django Deluxe. Hier zijn ze. Bij ZFM. Zes is niet eng. Stina, what have you been up to lately? Got that look on your face. Stina, your bags are loaded. It's the way you behave. Standing in the corner in the dim light, smoking cigarettes in your black tights. I can see your shadows in the streetlights. Dina, why did you change your name? Stina, turn your back on the brothers, then you quit this town. Stina, you got superpowers. Take over with one kiss. You've been on the run far too long now. Change your dress and color of your hair now. Daddy claims he only has two boys now. Stina, why did you leave this town? you're the talk of this town. Stina, you're the dark eyed lady, you're up for no good. Since you left, the boys are crying out loud. Mama took your pictures off the wall now. Left the squad, you're gambling with the wolf now. Stina, why did you leave your cave? You've been on the run for too long now. Change your dress the way you wear your hair now. Daddy claims he only has two boys now. Tina En dat was de NDR Big Band en Django Deluxe. En ja, de muziek gaat gewoon door hier met Anouk. I'm a cliché. It's not what I needed cliché van een paar jaar geleden. En de zon gaat schijnen hier in Zandvoort. Inmiddels is het iets van 11 graden op de officiële ZFM thermometer. Blijft droog vandaag. En de zon komt er gewoon door, dus wat een heerlijke dag. Gaan wij door hier bij ZFM 5 over half 10 met John Legend. I had no intention I would get locked up tonight. I looked in your eyes and they lost and came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah, I'm so weak and I'm never like that. Like speed and I think I might crash. One trip down, i might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my said it. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Ah, ah, alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that love. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that, like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. Uh, baby, it's you, yeah John Legend. Helemaal blij. Ja. Zo gaat het dan. I think I've met my wife, John Legend. Op de achtergrond hoor je hem al, 1979 is het alweer lang geleden. The Doobie Brothers met What a Fool Believes. Does It Feel. Ja, en wie zingt dit? Weet je het? Is die uh, eh, prestatrice van dat zondagochtend muziekprogramma bij de VPRO. Maar eigenlijk is ze gewoon een geweldige zangeres. Prachtige zangeres. Giovanka. How Does It Feel van een tijdje geleden. Hier bij ZFM waar het kwart voor tien geweest is. Eh, en we hebben inderdaad de kaartjes niet weggegeven. Die kaartjes, vier kaarten voor de kerstver voor het landgoed Bekenstein... Als je ze ophaalt voor 9 uur, krijg je vier kaarten. Dat doen we woensdag gewoon weer. En dan zie ik je woensdag gewoon hier in de studio. En dan krijg je vier kaarten. Als je de eerste bent voor de kerstfeer Landgoed Bekenstein. Maar dat zien we woensdag. Nu gaan we door met Toto. Toto met Hold the Line. En dat is niet Toto Wolf, dat is echt iemand anders. Ja, en hier gaan we gewoon door met Aretha Franklin. En daar heb ik toch een mooie uitvoering van. Tenminste, ik vind hem heel mooi. Studio Rio heeft er een eh, nieuwe remix van gemaakt. En eh, hier is eh, Aretha Franklin met Walk On By. Bij ZFM, waar het 10 voor 10 is. En de zon luidkeels schijnt boven Zandvoort. If you see me hier bij ZFM, waar we richting de klok van 10 uur gaan.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 We in de Touch of Glass. World, hier bij ZFM. Ja, en dan is het de laatste plaat voor Tine. En dat is altijd die meezinger. En ook vandaag weer. Ik neem hem gewoon weer mee, ik draai hem gewoon weer. Ik doe het gewoon. Niet Julio Iglesias, Dolly, maar Tino Martin en René Vroger. Proost op het leven! zonder zorgen. Ja, dat is toch wat ik het liefste wil. Ik kijk naar de zon en niet achterom. Want de toekomst, ja, die begint vandaag. Ik zong al meer dan duizend lied. er is niet zo mooi als het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. Proost op het leven, geniet van elk moment. Soms zit het mee, dan weer tegen, ja we zijn aan gewend voor al je zegeningen. Dat zeg ik al. Martin en René Vroger. Ja, en dat was het weer. Bijna 10 uur. Luister vanmiddag om 12 uur naar lunch met Dolly Taperik. Hartstikke leuk programma met recepten, oude en nieuwe muziek. En ook zij geeft kaarten weg. Mij hoor je woensdagochtend weer. Morgen zit Ger hier. Zometeen de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Met daarin ook alle plannen voor deze zender. En op de achtergrond blijven ze maar doorgaan. Dit was het. Tot woensdag. Een hele fijne dag.